Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De productie van Nutrilon babymelk gaat vanaf vandaag flink omhoog. Fabrikant Nutricia opent in Duitsland een nieuwe productielijn voor 50 miljoen pakken per jaar, waarvan een deel naar Nederland gaat. Babyvoeding van Nutrilon werd de afgelopen jaren steeds moeilijker verkrijgbaar door de toegenomen vragen uit China als gevolg van een schandaal met Chinese babyvoeding. De Wit-Russische president Lukashenko kan beginnen aan zijn zesde termijn. Volgens eh, de voorlopige uitslag heeft hij bij de verkiezingen gisteren ruim 83% van de stemmen gekregen. Dat Lukashenko zou winnen stond van tevoren al vast. De oppositie kwam er niet aan te pas. Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Hij wordt de laatste dictator van Europa genoemd. In Roermond is gisteren een man enkele uren gegijzeld geweest. Hij werd bij het station in een auto geduwd en meegenomen. Enige tijd later meldde hij zichzelf op het politiebureau in Roermond. Hoe die was vrijgekomen is onduidelijk. Niet lang daarna reed de politie op de A2 bij Born een auto met drie verdachte klem. De drie werden gearresteerd. Later vandaag wordt meer bekend over de toedracht. De digitale brievenbus van de grote banken is nog geen succes. De banken proberen al een paar jaar om klanten te laten overstappen van de papieren accept naar de zogenoemde Finbox. Op het hoogtepunt waren er 600.000 deelnemers, maar vorig jaar liep het gebruik alweer terug. Daarom heeft ING besloten om er na dit jaar mee te stoppen. Vier landen hebben zich gisteravond geplaatst voor het EK voetbal. Het zijn Duitsland, Polen, Roemenië en Albanië. Voor de Albanese is dat de eerste keer in de geschiedenis. Ierland, Hongarije en Denemarken kunnen zich via de play-offs nog kwalificeren voor de eindronde in Frankrijk. Het weer, het is koud, met minima net boven het vriespunt. In het oosten kan het licht vriezen. Verder vandaag periode met zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Ook de rest van de week is het fris, met geregeld zon.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 With that bodyguard. She be mama, baba. Hey, dance to the drama. Hey, mama, this that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the last dance to dance in a pajama. So shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey, this that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the last dance to dance in a pajama. Nah, nah. Cutie, cutie, make sure you move your booty.